Pacific Gas en Electric met Are You Ready. Dat is echt weer een eh, nummer uit de, uit de oude doos. Toen was jij er nog geen eens, Paul. Jawel. Nou, wat nee, joh. Jawel. Zo oud is die doos nou ook weer niet. <laughs> nee, je was in ieder geval nog niet geïnteresseerd in muziek. Nou, nou, nou, nou. Dat heb ik wel van mijn grote broer meegekregen. Oh ja? Ja, zeker wel. Oh. Tja, van de herrie was bij ons thuis altijd, hè. Ja, daarom ging de stop om. Ja. <laughs> Dan kon er tenminste gesproken worden. Ja, dan kon er gegeten worden. Viel de grote stilte in het huis. hey, eh, <clears throat> hoe vind je het zover? Ja, heerlijk hè? Ja, je bent wel een beetje stil vind ik. Ja, ik ben een beetje eh, aan het wennen hè? Ja? Ja, tuurlijk. Je moet een beetje wennen, een beetje muziek zoeken, een beetje acclimatiseren noemen ze dat. Oh jee. Ja, mhm. hoort er allemaal bij. Hoort er allemaal bij. Joh, we komen vanzelf los. Ja. Het, we, zitten, we hebben wel een mooi uitzicht vanavond. Want we zitten te kijken naar eh, twee mensen. Die we alle twee kennen. Die vreselijk druk bezig zijn met hun timmerclubje. Ik dacht dat dat altijd woensdagsmiddags gehouden werd. Maar vanwege het mooie weer hebben ze het besloten het in de open lucht te doen. En eh, zijn ze s'avonds begonnen. Er wordt druk getekend en lijnen getrokken. Kijk, hup, daar gaat weer een lijn. En dat allemaal voor de jaarmarkt die eh, komende zondag losbarst in, eh, in Zandvoort, maar ook in Heemstede. Dan zal dat niet zoveel effect hebben op elkaar, want eh, hier in Zandvoort komt toch het overgrote gedeelte uit, uit Amsterdam. En dat, dat gaat wel goed. Het zal weer heel erg druk worden, denk ik. En, ja, iets van 350 kramen? Zoiets. Wordt een volle bak. Ja, Muziek dus blijft thuis. Dat is goed. Ja, we gaan, eh, we gaan eventjes eh, de rustige kant op, lijkt mij. Met eh, een beetje soul. Wat heb je uitgezocht? El Giro. Oh. Ain't no sunshine.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 child jij lult maar even. Zo, nou die zat in de <laughs> uitzending, dus nou, jij lult maar even. Dan kan je dat niet maken, man. Ja. nou, begin, beginnersfoutje. Vooruit. <laughs> We, het zij je vergeven. zal eh, morgen... We gaan, turven. Morgen wel weer in de krant staan, ja. Ja, ja, ja. we gaan turven. We gaan turven. Goed, ik heb beloofd het niet te doen en ik doe het toch. Ja. Ja. Ons politiek item. Ons politiek item. Ja. Vanuit Zandvoort. Vanuit Zandvoort. Aan Den Haag. Aan Den Haag. En uh, Reset Your Brain. Yeah! waren ze dan op zoek naar iemand om eh, te coucheren met ze de avond. Het eh, is eh, op dit moment vijf over half tien geweest. We hebben nog een kleine twintig minuten. En net even tijd om iets klassieks te melden. Zondag 20 mei treedt L'Harmonie Nouvelle op in de protestantse kerk. Dat is in het kader van de stichting Classic Concerts. Vijf jonge muzici vormend een blaasquintet eh, die harmoniemuziek eh, spelen.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 Was absoluut de moeite waard. Ehm, ja, nou het laatste kwartiertje gaan we het wat rustiger aan doen. We gaan het afbouwen. Afbouwen? Ja, nog niet helemaal. Eh, nog één eh, lekker... Qua tempo. <laughs> nog één eh, lekker nummertje. het, het, het berichtenniveau was vrij laag, deze uitzending. Maar ja, wij moeten ook wennen. Ik bedoel, het is weer zo nieuw voor ons. Het is alweer zo lang geleden dat ik bij CFM achter de microfoon stond. Ik ben al lang blij dat ik nog wist hoe het mengpaneel werkte. En dat ik de nummers kon vinden... <clears throat> Excuses. We gaan eh, verder met eh, de Jackson 5. En daarna gaan we over op rustige, lieflijke melodieën. Om eh, het af te bouwen naar de klok van 10. De eerste uitzending eh, zit erop. Is het je meegevallen? Ja, zeker. Ja? Ja, dat gaat helemaal goed komen, hè? Ik denk het wel, ja. Ik zeker weten. We gaan eh, naar het einde toe, naar het nieuws. Wij zijn er eh, weer over twee, weken.